4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft telefonisch met de Franse president Hollande gesproken... over de problemen met vluchtelingen bij de kanaaltunnel bij Calais... Ze vrezen beide voor dringende veiligheidsproblemen. De afgelopen tijd hebben duizenden migranten geprobeerd om via de kanaaltunnel naar Engeland te komen. Het verkeer ligt daardoor steeds vaker stil. Cameron en Hollande spraken opnieuw af om de problemen aan te pakken. Cameron vreest dat die problemen de hele zomer zullen aanhouden. Maar hij sluit geen enkele oplossing uit. Door een staking bij twee drukkerijen van de persgroep verschijnen vanochtend bij een aantal edities van het AD geen regiokaternen. Ook kanten in het oosten van het land zijn getroffen. Werknemers legden het werk neer omdat er in de grafische sector al twee jaar geen cao meer is. De drukkers willen 2,5% meer loon en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties gevoerd. In de drukkerij in Den Haag wordt de hele nacht gestaakt. In Apeldoorn was er een actie van anderhalf uur. Door de actie hebben AD-edities in onder meer Amersfoort, Utrecht en Den Haag geen regio-katern. Dagblad de Stentor wordt vanochtend later bezorgd. In Myanmar, ook bekend als Birma, is voor een aantal regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Grote delen van Myanmar kampen al dagen met zware regenval en ook de komende dagen wordt veel regen verwacht. In het noorden en westen van het land zijn tienduizenden mensen gevlucht en er zijn tot nu toe 27 doden gevallen. President Tijn heeft nu maatregelen aangekondigd, maar welke is nog onduidelijk. Op sociale media krijgt hij veel kritiek omdat hij te weinig zou doen om de slachtoffers te helpen. Het weer tamelijk helder en droog met weinig wind. Het kan fris zijn met minima tussen 10 en plaatselijk 6 graden. En er is kans op een mistbank. Overdag droog en flink wat zon. Wel ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg.